Levi van Eck met het NOS-journaal. In het Duitse Gelsenkirchen zijn er gevechten geweest tussen supporters van Servië en Engeland. De politie zegt tegen de krant Bild dat Engelse hooligans Serviërs aanvielen... die in een café in de binnenstad zaten. Op beelden is te zien dat relschoppers, terrasmeubels en glaswerk naar elkaar gooien. Een aantal mensen raakten gewond, hoeveel is niet bekend. De Duitse politie heeft meerdere Britse hooligans opgepakt en afgevoerd. De EK-wedstrijd Servië-Engeland begint vanavond om 9 uur... en werd vooraf al ingeschat als risicowedstrijd. De Europese Natuurherstelwet komt er mogelijk toch. Oostenrijk wilde de wet eerst niet steunen... omdat er in het land zelf verdeeldheid over is... Maar nu heeft de Oostenrijkse milieuminister toch besloten voor te stemmen. En daarmee lijkt de meerderheid van de EU-lidstaten de wet te steunen. Die moet de aantasting van de natuur in Europa stoppen... door onder meer strengere stikstofregels voor de landbouw. Morgen stemmen de EU-lidstaten over de Natuurherstelwet. Nederland gaat tegenstemmen omdat de Tweede Kamer de eisen voor natuurherstel onhaalbaar vindt. Zeker 14 Jordaniërs zijn omgekomen tijdens de Hajj in Saoedi-Arabië. Volgens de autoriteiten zijn zes pelgrims bezweken onder de hoge temperaturen. Die kunnen oplopen tot 47 graden in Mekka. De hartje is een van de grootste religieuze bijeenkomsten ter wereld. Bijna 2 miljoen gelovigen doen mee aan de bedevaart. Bondscoach Ronald Koeman is tevreden over de eerste wedstrijd van Oranje op het EK. Nederland versloeg Polen met 2-1. Een uur lang was Oranje heel goed, vond Koeman. Nederland kwam met 1-0 achter, maar kwam langs zij en besliste de wedstrijd in de 83ste minuut. Koeman noemt de zege zwaar bevochten, maar wel verdiend. Het weer vanavond is het overal zo goed als droog. Vannacht ligt de temperatuur rond de 11 graden. Morgen in de kustgebieden droog en zonnig. In het binnenland veel stapelwolken en af en toe een bui.